Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De nationale ombudsman is bezorgd over de hoge eisen die veel gemeenten stellen aan hulpzoekers. Ombudsman van Zutphen gaat onderzoeken of mensen die in de financiële problemen zitten voldoende hulp krijgen. Van Zutphen heeft klachten opgezomd in een brief aan staatssecretaris Kleinsma. Die gaan onder meer over de gemeentelijke schuldhulp en de financiële expertise van de sociale wijkteams. In 2012 stelde ombudsman Brennickmeijer al dat de focus van de overheidsinstanties te weinig lag op het oplossen van problemen van de burger. De Verenigde Staten sturen zo'n 300 militairen naar Cameroen om te helpen bij de strijd tegen de islamitische terreurgroep Boko Haram. President Obama heeft het congres daarvan op de hoogte gesteld. De eerste militairen zouden al zijn aangekomen in het land in West-Afrika. Ze gaan daar kwartier maken. De troepen zullen zowel op de grond als vanuit de lucht gaan surveilleren en op verkenning gaan, zei een anonieme functionaris tegen persbureau Reuters. Het Witte Huis benadrukt dat de Amerikanen zich niet actief in gevechtssituaties gaan mengen. De gesprekken in Portugal om tot een grote regeringscoalitie te komen zijn na anderhalve week mislukt. Premier Coelho heeft gezegd dat hij niet verder wil overleggen met de Socialistische Partij. Coelho won anderhalve week geleden met zijn centrumrechtse blok de verkiezingen, maar hij moet op zoek naar een coalitiepartner. Mogelijk wil hij nu een minderheidsregering vormen. Portugal kreeg in 2011 een Europees steunpakket van 78 miljard euro. Coelho wil de bezuinigen die, bezuinigingen die hij heeft doorgevoerd voortzetten. De socialisten willen dat niet. En Paralympisch tafeltennister Kelly van Zon heeft in het Deense België voor de derde keer op rij de Europese titel gepakt. Van Zon is ook regerend wereld- en Paralympisch kampioen. Bij de mannen werd de Nederlander Jean-Paul Montanus Europees kampioen. Op de laatste EK en de laatste WK veroverde hij brons. Het weer bewolkt, op veel plaatsen regen. Temperatuur vannacht tussen 2 en 6 graden. Morgen weer bewolkt en weer regen. En van 7 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.